Members only. It's a private party. Don't need no money to qualify. Don't bring your checkbook. Bring your broken heart. Cause it's members only tonight. lost your woman, say you lost your man. You got a lot of problems oh, in your life. They're throwing a party for the broken hearted, and it's members only tonight. Go tell mama Lord, go tell Daddy. Red or yellow, black or white. in a party for the sad and lonely. And it's members only tonight. Cause it's members only Ja, alleen voor de leden natuurlijk hè, vandaag. Zondagmorgen van ZVL. Ja, echt wel. Heb je je lidmaatschapkaart bij? Niet? Hmm, zie ik het vandaag door de vingers. Het is niet anders. Je Bobby Bland. Members only aan het begin van een nieuwe aflevering van de show. Tot 12 uur gaat je oren weer verwennen met lekkere muziek. Ongelooflijk. En ik heb een eh, mooie keuze meegenomen. En ik hoop dat eh, jij dat met me eens bent. Dus blijf lekker luisteren tot in ieder geval 12 uur vandaag. De zondagmorgen met Alfred Blokhuizen. Maar niet alleen met mij, maar ook met Randy Crawford. Baby, baby, you have done what no one thought could be. You've brought some joy inside my tears. would know. And baby, that's you, you, you have made life's history. You brought some joy inside. go past yesterday and start living for today. I feel that lasting moments are coming far and few between. So I should tell you of the happiness that you bring. And baby, baby, you, you, you have made life. brought some joy inside my tears. You have done what no one thought could be, nobody ever thought it could. You brought some joy inside my tears. Mm-hmm. You brought some joy inside my tears. Thank you, baby brought some joy inside my tea. Dit is wel even wat anders dan Lee Towers natuurlijk, hè. Och, och, och. Het is ook veel ouder, dit lied. Shirley Jones. Je weet wel van de Partridge Family, daar werd ze beroemd mee. And You Never Walk Alone van 100 jaar geleden ongeveer. En, en wat een heerlijk nummer van Randy Crawford. Joy Inside My Tears. Nou, ook wel weer een eh, prachtige tekst. Straks gaan we een mooi onderwerp aansnijden. We gaan het hebben over de kledingtas. Wat is dat een kledingtas? Dat is een tas met kleding, zou je denken. Maar ja, dan wel heel speciaal. Je hoort het straks hier bij ZVL. Come and talk of all the things we did today. Here and laugh about our funny little ways while we have a few minutes. I know that it's time you must leave. But darling, be home soon. I couldn't bear to wait an extra minute if you dawdle. My darling, be home soon. It's not just these few hours, but I've been waiting since I toddled for the great relief of having you to talk to. And now, a quarter of my life is almost past. I think I come to see myself at last. And I see that the time spent confused was the time that I spent without you that I feel myself in bloom. So, darling, be home soon. I couldn't bear to wait an extra minute if you don't. My darling, be home soon. It's not just these few hours, but I've been waiting since I toddled for the great relief of having you to talk to. to wait an extra minute if you don't. My darling, be home soon. It's not just these few hours, but I've been waiting since I traveled for the great relief of having you to talk to. Go and beat your crazy head against the sky see beyond the houses and your eyes. It's okay to shoot the moon. Darling, be home soon. I couldn't bear to wait an extra minute if you'd go. My darling, be home soon. It's not just these few hours, but I've been waiting since I time great relief of having you to talk to. Omroep ZVL. de begintijd van eh, Paul McCartney in Wings. Samen met zijn echtgenoten. Hoorde je toch maar mooi My Love. Mm En daarvoor de prachtige stem van John Sebastian in Darling Be Home Soon van The Love Spoonful. Over een paar minuten gaan we praten over een kledingtas. Ja, en een hele bijzondere. Dus blijf lekker bij me hangen, want dan komt het naar je toe. En intussen dat we lekker muziek draaien. Hier zitten we natuurlijk midden in neuzen. Fijn aan de koffie en de spritsen van die uh, met een, eh, ja, zo'n zo sprits. Je kent ze wel gewoon spritsen, heen en weer.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 Io non sono più il solo, l'unico. Hai nascosto nel cuore tuo una storia irrinunciabile. Io non sono più il tuo pensiero. sei più tu, ma perché non l'hai detto prima? Chi non ama non sarà amato mai, che ne hai fatto del nostro bene? È diventato un freddo brivido risate, le nostre cene, scene ormai irrecuperabili. Io non sono più il tuo pensiero, non sono più deze bekentenis. Confessa van Adriano Celentano. Mm, lekker. En Blauwe Dag van Suzanne Freek. Hier allemaal bij veel op deze nou, aardige zondagmorgen toch. Hm? Ehm, tijd voor ons eerste onderwerp in de show. Zoals gebruikelijk een gesprek met Tera Cox. De kledingtas, een mooi initiatief om kleding te ruilen. En Remy Veldhoven legt het allemaal uit. Welkom Remy. Dankjewel. Voordat je een en ander gaat uitleggen, eh, wat is jouw betrokkenheid bij kleding in het algemeen? Eh, kleding, nou, eh, ik draag het sowieso, zoals iedereen, tenminste de meeste mensen die hier op deze wereld wonen. Dus dat is één. En twee is dat ik het ook voor mijn werk doe. Dus voor mijn werk hou ik me bezig met circulariteit en duurzaamheid binnen de kleding. Dus hoe kunnen we afval, textielafval omzetten naar weer nieuw textiel? Dus eigenlijk, ja, eh, op, op, verschillende facetten in mijn leven houdt het me bezig. Zeker weten. Nou, kleding ruilen, dat eh, draagt natuurlijk bij het vermindering van de afvalberg. Maar eh, wat, hoe wil jij onze omgang met textiel in het algemeen? Hoe, hoe staan we ervoor in Nederland? Eh, nou ja, ik denk dat eh, niet, niet zo goed. Ik denk dat we textiel over het algemeen niet zo hoog waarderen. Dus we zien het een beetje als een afvalproduct. Eh, het is ook heel goedkoop geworden de laatste jaren. Je hebt van die, nou ja, ik zal ze niet noemen, maar van die fast fashion of wat te noemen ultra fast fashion ketens. Die dat, die dat voor een hele goedkope prijs aanbieden aan mensen. En ik snap ook heel goed dat dat heel verleidelijk is om het dan te kopen. Ook voor de kerst bijvoorbeeld. Dat je iets nieuws koopt eventjes voor de kerst. En vervolgens dragen mensen dat maar een paar keer en dan gooien ze dan eigenlijk alweer weg. En dat is heel zonde, want dat, dat kledingstuk heeft een hele lange weg afgelegd. En hebben heel veel hand, mensenhanden ook nog aan gewerkt om dat te maken. Ik denk dat we dat minder, eh, minder zien of minder meenemen als we zo'n kledingstuk kopen en ook als we het weggooien. Dus onze mindset moet anders worden. Hoewel ik zelf vind, je hebt vintage, je hebt de kringloopwinkel, je hebt eh, ehm, allerlei inzamelacties. Dus ik dacht, we zijn wel op de goede weg. Zeker weten. Ik denk ook dat we eh, in vergelijking met een paar jaar geleden ook veel beter bezig zijn. Je ziet steeds meer tweedehands winkels. Ik denk ook veel, veel jonge mensen kopen ook heel vaak bij tweedehands winkels. Dat is ook heel hip geworden wat je zegt, vintage. Maar ook, je ziet ook aan de andere kant juist heel erg die fast fashion ketens groeien en groeien. En daar steeds meer mensen hun kleding kopen. Dus het is, ja, weet je wel, het, zeker gaat het beter aan de ene kant, maar aan de andere kant is er ook echt nog wel ruimte voor verbetering. Ja, ik begrijp je. Nou, intussen van wat recentere datum is dat mooie idee om kleding te ruilen. Uh, kledingtas, of het heeft ook een Engelse naam, dacht ik. Ja, ja de naam is helaas Engels. Clothing Loop heet het. Oké, eh, als een lus als een loop. Dus ja, inderdaad, want je tassen die geef je door. Dat is eigenlijk het hele concept. Dus je doet het samen met iedereen uit je, uit je plek. En in Schiedam bijvoorbeeld is die samen met Schiedam en Vlaardingen. En eh, het houdt eigenlijk in dat je. Eh, ik ben bijvoorbeeld lid van de, van de kinderkledingtas. Ik heb twee kinderen en nou, die groeien als kool natuurlijk. En het houdt in dat je als, je als de kleren van je kinderen, als je het niet meer past of je wil ze niet hebben, dan doe je ze in die tas die je dan krijgt. En vervolgens geef je hem door aan de volgende in de lijst. En dat kan je zien via een app wie de volgende is, na jou en voor jou. En die persoon eh, haalt er dan weer uit wat hij wil en hij stopt er ook weer in wat hij wil. En zo ruil je dus eigenlijk de kleding met de mensen in jouw stad ik mis nog een categorie, eh, want je had het over kinderen vanaf een bepaalde maat. Maar de jongeren, eh, zegt de, de oudere jongeren, zeg maar vanaf 20 tot 30 jaar en zo, die kopen wel vintage. Dus misschien zou een tas categorie voor hen ook wat zijn. Maar die doen ook niet mee. Nou ja, dat is dan dames, zouden zij ondervallen, denk ik. Die kinderkleding gaat dan tot, wat is dat, 172, 176 geloof ik. Dus dat is, ja. En daarna dan, dan ga je naar de dames XS. En die dames, ja, die heeft dus maat XS tot en met L dan natuurlijk. En vanaf daar gaat het naar de grotere maten. Maar en hoe loopt het in Vlaardingen en Schiedam? Eh, nou, wel oké. Okay. Eh, volgens mij hebben we nu zo rond de 70 mensen in die, uh, in die, in die kinderkledingloop 110 en hoger. Kunnen er dus altijd meer bij. En je moet ook, wat, wat nu nog heel lastig is, dat er een bepaald gebied is waar heel weinig mensen lid zijn. En dan moet dus iemand heel ver fietsen naar de volgende. En dat is dan nooit zo stimulerend. Dus dit is ook meteen een oproep. Hoor. Als je denkt, dit klinkt interessant, je kan je via de website www.clothingloop, dus inderdaad dat Engelse woord voor kleding, loop, L-O-O-P, org slash nl. ZVL. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Omroep ZVL. Amour perdu, amour perdu nous reviendra plus fort qu'avant. Je lance ce défi au vieux proverbe qui dit qu'amour perdu ne revient plus. On pourra dire en conservant le verbe, amour perdu nous reviendra dans J'espère de tout cœur que les poètes ne m'excluront pas de leur partie. Mais bientôt nos cœurs seront en fête quand notre amour nous reviendra grandi. Amour perdu, amour perdu nous reviendra comme le printemps Amour perdu, amour perdu, reviendra plus fort qu'avant. Pour moi, la règle prouve l'exception. Mais la grand-mère y voit des inconvénients. Aussi, j'ai pris une sage décision. J'emploie le verbe aimer tous les temps. Peut-être suis-je donc impardonnable chez les amants déçus, les résignés. Mais moi, je ne suis pas réconfortable par un amour qu'on trouve sur le pavé. Amour perdu, amour fall hier niet ontzettend relaxed van wordt, dan weet ik het ook niet meer hoor. Ongelooflijk heerlijk. Olivia Newton-John samen met Electric Light Orchestra. Suspended in Time. En Adamo met Amour Perdu. Voor onze zuidenburen natuurlijk. Eh, hier in de show, hier de zondagmorgen van ZVL. Heb ik je al verteld van onze geweldige website? Ja toch? Ja, maar niet vandaag. We hebben echt een fantastische website. Daar staat al het eh, ja, regionale nieuws bij elkaar. Hè? alles wat er in Zeeuws-Vlaanderen gebeurt, kun je daar vinden. Is er wat aan de hand? Of is er iets leuks? Dan kun je het daar vinden. Dus als jij iets meer wil weten over de eigen omgeving, ga dan naar onze nieuwsite, onze eigen website omroepzvl.nl. Omroepzvl.nl. Zoek niet verder, want het staat er allemaal. een prachtig nummer voor in het café, weet je wel. Als je toch eh, geen uh, meer hebt van teksten, dan valt dit nummer wel lekker natuurlijk, hè. Wallace Collection, je hoort hem tegenwoordig ook wel eens een keer in een reclamespotje. Ook wel apart dat uh, reclamespots worden voorzien van, ja, vreselijk oude deunen. Hm. Wel leuk natuurlijk, want het roept ook wel weer herinneringen op. Dus Wallace Collection hoorde je dus met Daydream. En Dusty Springfield met haar laatste grote hit. Nothing Has Been Proved. Dat dus. Eh, nog een paar minuten, nou, minuut of acht, negen. En dan is het alweer eh, tijd, nou ja, tien minuten zelfs. <laughs> Eh, is het weer tijd voor het tweede gedeelte van de show. Straks over een kwartiertje ongeveer, klein kwartiertje. Eh, ben ik weer bij je terug, zal ik maar zeggen. Met eh, heel veel meer mooie muziek. Niet dat ik nu overtrek hoor, maar het komt er wel aan het moment. En eh, na elf uur ga ik natuurlijk je oren verder verwennen met wat meer up-tempo muziek. En een reportage van Jeroen van Gent. Dus was je van plan ja, de radio iets anders te laten doen? Niet doen, niet doen, want er komt nog veel meer moois aan. Mooie muziek, hè? Vind je ook niet? Van Gemini. Just like that. Nou, zo donker, het ongeveer. Eh, ik ga even pauzeren, zoals ik al aankondigde. En ik ben zo meteen bij je terug. Dus blijf luisteren, blijf bij ZVL. En tot aan het nieuws en de reclame. Een prachtige van eh, Madonna. En samen doet ze dat met Maluma. Medellin. One, two, one. took a pill and had a dream. Yo también. I went back to my 17th year. Allowed myself to be naive. Dime. To be someone I've never been. Me encanta. I took a sip and had a dream. And I woke up in magazines. The sun is caressing my skin. Dime, another me now begin. <laughs> Tranquila, baby, yo te apoyo. No hay que hablarnos mucho para entrar en rollo. Si quieres ser mi reina, apoyate, pues corono. Y pa' que te sientes aquí, tengo un trono. te gusta cabalgar, eso está claro. Si sientes que voy rápido, le bajo. mostrar cómo este perro te enamora. Ven conmigo, let's take a trip. Si te llevo por lugar lejano. Ven conmigo, I'll be so good for you. Te enamoro, te enamoro, mami. Ven conmigo, let's take a trip. Dame de eso que tú estás tomando. Ven conmigo, I'll good for you. Ay, ay, ay. Sipping my pain just like champagne. Found myself dancing in the rain with you. I felt so naked and alive. Show me. For once I didn't have to hide myself. Dice, oye mamacita, ¿qué te pasa? Yeah. Mira que ya estamos en mi casa. Yeah. Si sientes que hay un viaje ahí en tu mente, será por el exceso de aguardiente mami, tranquila. Tú solo vacila. Que estamos en Colombia y aquí rumbo en cada esquina. Y si tú quieres, nos vamos por Detroit. Tú sabes, si sé de dónde vienes, pues sé pa' dónde voy, ¿no? Ven conmigo, let's take a trip. Si te llevo por lo no. Ven conmigo, I feel so good for you. Oh, si yeah. come enamoro. Mami, mami, come mami. just for love. Venus was hovering above.